Maar komende week gebeurt dat niet nog eens. En de KNVB vindt dat heel jammer, zegt voetbalverslaggever Arman Afsaroglu. Omdat juist voor de KNVB het zo belangrijk is dat juist in deze laatste weken van het seizoen... supporters weer binding kunnen krijgen met hun club. En ja, het seizoen zit er bijna op, want na komend weekend zijn er nog maar drie speelrondes te gaan. In de eerste divisie is komend komend weekend nog wel een proef met publiek op de tribunes. Een man van 22 uit Sint-Michels-Gestel in Brabant moet de cel in... omdat hij zijn vader dood heeft geslagen met een hamer. Dat gebeurde vorig jaar na een ruzie. Het OM wilde eigenlijk dat hij 15 jaar de cel in zou gaan... maar volgens de rechter is het niet zeker dat de man van plan was om zijn vader dood te slaan... en daarom krijgt hij 7 jaar cel. Het aantal coronapatiënten is gestegen tot boven de 2700, het hoogste sinds begin januari. 813 van die patiënten ligt op de intensive care. Het RIVM verwacht dat de drukte in de ziekenhuizen volgende maand gaat afnemen. Cafés en restaurants moeten hun best doen om de roosters rond te krijgen nu de terrassen weer open zijn. Jeffrey kon maandenlang geen stageplek vinden in de horeca, maar kan nu weer aan de slag. Ik kreeg eigenlijk gewoon weer het idee van eh, we kunnen weer beginnen, ik kan weer wat gaan doen. Want ik heb eigenlijk een beetje stilgezeten eh, de rest van de tijd. Dus ik was vooral heel vrolijk en eh, heel enthousiast. En dan eh, alles goed voorbereid nu om eh, vandaag aan de slag te kunnen. Veel kroegbazen bellen de scholen zelfs op om te vragen of ze nog iemand hebben. Dus genoeg te doen voor stagiaires de komende tijd, zeggen ze bij het mbo in Hilversum. Dus ik zou zeggen, degene die nu een opleiding wil doen... kom alsjeblieft naar het mbo, want er is echt voldoende werk... en er gaat nog heel veel werk bij komen.